Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Spanje verlengt de noodtoestand voor de tweede keer met twee weken. Dat betekent dat iedereen tot 26 april binnen moet blijven... en dat alleen in de essentiële sectoren wordt gewerkt. Het aantal coronabesmettingen in Spanje stijgt minder snel... maar er is nog altijd een toename. De afgelopen 24 uur waren er in Spanje 809 sterfgevallen door corona. Het totaal aantal doden steeg daarmee met 7 procent. Een week geleden was de dagelijkse stijging nog zo'n 20 procent. Ondanks het mooie lenteweer is het in verschillende recreatiegebieden rustig. Vooralsnog lijkt het erop dat veel mensen gehoor geven aan de oproep om thuis te blijven. Op veel stranden is het stil. Veel gemeenten hadden ook voorzorgsmaatregelen genomen om publiek te weren... door bijvoorbeeld toegangswegen af te sluiten. Volgens Staatsbosbeheer zijn er wel mensen op pad... maar houdt bijna iedereen zich aan de regels. Natuurmonumenten blijft oproepen om thuis te blijven ook nu het beheersbaar en rustig in de natuurgebieden is. Het aantal mensen dat met het coronavirus in het ziekenhuis is opgenomen... is een stuk minder dan gisteren, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Gisteren werden er ruim 500 nieuwe opnamen gemeld, nu 336. Het aantal sterfgevallen is wel iets gestegen, het zijn er 164 en gisteren 148. In België stabiliseert het aantal patiënten dat in ziekenhuizen wordt opgenomen de afgelopen dagen tussen de 500 en de 600 per dag. De autoriteiten noemen dat goed nieuws, al tekenen ze erbij aan dat het aantal wel hoog blijft. In Utrecht is vannacht een hartmassageapparaat gestolen uit een ambulance. Volgens de politie namen feestende studenten het apparaat mee... toen het ambulancepersoneel in een woning bezig was met een patiënt. Na een zoektocht in de buurt bleek dat iemand het apparaat weer bij de ambulance had gezet. De politie noemt de actie onbegrijpelijk en asociaal. Het weer, het is vrij zonnig, het is 12 tot 15 graden. Ook morgen veel zon, een stevige zuidenwind en 18 tot 21 graden.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 The scene starts to crumble to the sound just show her a little swing. show her a little swing. When you're down, when you're down, and there ain't no love around, there's a place for you, my friend. There's a way for you, my friend.